Er zijn tot nu toe twee doden geborgen, tientallen mensen raakten gewond. Volgens de directeur van de centrale in Middletown waren er 50 mensen in het gebouw toen de gaspijp explodeerde. In Oekraïne wijzen de exit polls de pro-Russische oppositieleider Viktor Yanukovych aan als winnaar van de presidentsverkiezingen. Hij zou in de tweede ronde bijna 50% van de stemmen hebben gehaald. Dat is ruim meer dan de huidige premier Timoshenko. Die zegt dat pas een paar procent van de stemmen is geteld en dat het verschil te klein is om al een winnaar aan te wijzen. En ze herinnert Yanukovych aan de presidentsverkiezingen van 2004. Toen eiste hij ook de overwinning op en later werd er vanwege verkiezingsfraude opnieuw gestemd waarbij de huidige president Yushchenko won. Verschillende organisaties hadden waarnemers naar Oekraïne gestuurd. Hoewel er nog geen officiële rapporten zijn... spreken enkele waarnemers al van eerlijke en vrije verkiezingen. De overheid in Dubai heeft ruim 6 miljard dollar gestoken in het noodlijdende Dubai World. De staat is bereid om via een speciaal fonds nog veel meer geld in de investeringsmaatschappij te steken. Dubai World, dat onder meer verantwoordelijk is voor de palmeilanden voor de kust, zit in grote financiële problemen. In november vroeg de maatschappij uitstel van betaling, omdat ze een schuld heeft van 22 miljard dollar. De bekendmaking leidde wereldwijd tot veel onrust op de beurzen. In december schoot de overheid Dubai World ook al te hulp met een noodkrediet van ruim 4 miljard dollar. De Nederlandse overheid staat vanwege de problemen sinds eind vorig jaar niet meer garant voor investeringen van Nederlandse bedrijven in Dubai.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 नारायणा नारायणा जय गोविन्द हरे गोविन्द नारायणा नारायणा जय गोपाल हरे गोपाल नारायणा जय गोपाल हरे गोपाल नारायण met aflevering 658. En we zijn dit eh, tweede uur eh, begonnen met Satva. Satva, zo heette deze cd van Manish Vias. En ehm, dat, die komt uit de Osho-stal, wou ik zeggen. Osho-wereld, deze muziek. En uh, eh, is altijd heel bevlogen en meeslepend. We gaan ook verder met de Osho-wereld met... Ehm, Shiva Moon, zo heette ze deed, met Prem Joshima en het is remixed by Manish de Moor. En dan klinkt het zo. Bono in the Bono, Harry Compano Bono. Ishkala mabud lillah İşkala mabud lillah Allah Ya Jamil Allah Ya Jamil Allah Ya Jamil touch of me. Just. آن زار تو 就。 Excursion. Een cd van het label Easy Digit Music van verschillende artiesten. En eh, met ongeveer eh, nou, dit muzikale thema. En alles wat erop lijkt. We gaan afsluiten dit programma, Tap aflevering 658 met Chris Hinsen. Hij komt ook weer eens gezellig langs met Tai Chi in Balance en dan volume 2. En dat tot aan het eind. Goed, mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Zappie. En graag tot de volgende week. Dag.